Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het bedrijf in illegale kaarten ontdekt. Het bedrijf heeft daarvan aangifte gedaan. Volgens Translink gaat het om zeker enkele honderden kaarten. Een Bali-medewerker op een station kreeg argwaan toen iemand 100 chipkaarten kocht. Die werden laat voor 17,50 euro te koop aangeboden op sites als Marktplaats... met een saldo van 150 euro dat er kunstmatig was opgezet. Deze manier van frauderen was bij Translink al bekend... maar nu is voor het eerst handel op grote schaal ontdekt. Ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de boete voor langstudeerders. Studenten moeten 3000 euro extra collegegeld betalen als ze meer dan een jaar extra nodig hebben om hun studie af te ronden. De wet gaat op 1 september in, maar de boete een jaar later. De drie grote studentenorganisaties stappen naar de rechter, onder meer omdat er geen overgangsregeling is voor huidige studenten. In het huis in Hoofddorp waar gisterochtend een gezin van vijf mensen omkwam is een jerrycan gevonden. Ook waren de deuren van het huis gebarricadeerd. Op een persconferentie zei de hoofdofficier van justitie dat de brand waarschijnlijk is aangestoken door een van de gezinsleden. Vrijdagochtend is er een herdenkingsdienst op de school van de kinderen en smiddags in de protestantse kerk in de wijk. In de Rode Zee zijn bijna 200 bootvluchtelingen verdronken. Ze waren op weg van Soudaan naar Saoedi-Arabië toen er brand uitbrak op hun boot, waardoor is nog onduidelijk. De jemenitische eigenaars van het schip zijn gearresteerd. Japan gaat alle kerncentrales aan een stresstest onderwerpen. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de centrales bestand zijn tegen grote rampen, zoals de aardbeving en tsunami van 11 maart. Een aantal centrales is stilgelegd na de ramp en nog steeds niet herstart. De bevolking is opgeroepen spaarzaam met energie om te gaan. In veel openbare gebouwen blijft de verlichting uit. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag is er af en toe zon, maar ook nog kans op buien. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het ten ook. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. E op de A8 van Zaandam naar Amsterdam staat file voor het knooppunt Koenplein 4 kilometer. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Raasdorp 4 kilometer.